Verder komt er meer tijdelijk personeel, zodat de bewaarders op cursus kunnen. Albayrak komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. Die maakt zich grote zorgen over de situatie in de gevangenis... waar allerlei regels niet zouden worden nageleefd. Volgens Albayrak zijn de problemen vooral ontstaan... doordat de Belmer Baaiers uit zes verschillende torens bestaat... met elk hun eigen cultuur. Ze benadrukt dat ze eerder al maatregelen heeft genomen. Het Openbaar Ministerie zet vraagtekens bij de uitgebreide verklaring van de advocaat van de twee jongste verdachten in de Urker-moordzaak. De advocaat gaf gisteren zeer gedetailleerd weer wat zijn jonge cliënt, cliënten hem hadden verteld. De OM vindt dat een, zaak van, dat een zaak van de advocaat zelf, maar vraagt zich af of het verloop van het onderzoek ermee gediend is. Minister Van der Hoeven trekt meer geld uit voor zonnepanelen en elektriciteit uit biomassa. Voor de subsidieregeling daarvoor was eerder dit jaar zoveel belangstelling dat het budget op was en veel aanvragen niet konden worden gehonoreerd. Op aandringen van de Tweede Kamer hevelt Van der Hoeven nu 20 miljoen euro over van het budget dat oorspronkelijk was bedoeld voor windenergie op land. De jeugdgezondheidszorg gaat ouders uit risicolanden een verklaring voorleggen tegen meisjesbesnijdenis. Door het document te ondertekenen verklaren de ouders dat hun dochter in het buitenland niet wordt besneden. Met het document kunnen de betrokkenen aan hun familieleden in bijvoorbeeld Somalië, Ethiopië en Soudaan laten zien dat ze in Nederland strafbaar zijn als ze hun kind laten besnijden. Staatssecretaris Bussemaker heeft over de verklaring afspraken gemaakt met Nederlandse migrantenorganisaties en beroepsverenigingen. Bussemaker wilde het contract aanvankelijk verplichten, maar volgens haar is dat juridisch niet haalbaar. Daarom gebeurt de ondertekening nu op vrijwillige basis. Het weer nog, vanavond hier en daar nog een bui en vooral landinwaarts minder wind.